is er niet in geslaagd om de Afrika Cup te winnen. In een spannende finale was Senegal na verlenging met 1-0 te sterk. De wedstrijd leefde ook in ons land enorm. Marokkaanse Nederlanders keken de finale in zaaltjes, buurthuizen en cafés. De wedstrijd had een knotsgek verloop. Na 90 minuten stond er nog 0-0, maar in de laatste minuten van de blessuretijd weigerde Senegal verder te spelen, omdat ze het niet eens waren met een penalty. Na lang overleg kwamen ze terug op het veld. De penalty ging uiteindelijk niet in en dus moest de beslissing vallen in de verlenging. De leiders van de Europese Unie komen donderdag bij elkaar op een extra top... om te praten over de Groenlandheffingen van Amerika. Ze vinden dat het de band met de VS ondermijnt. Waarschijnlijk hebben de Europese buitenlandministers morgen al een extra digitale vergadering. Bij een treinongeluk in de buurt van de Spaanse stad Córdoba zijn zeker zeven doden gevallen. Bij het ongeluk ontspoorden twee hoge snelheidstreinen. Ziekenhuizen in de buurt bereiden zich voor op zeker 100 gewonden. Er zitten ook nog mensen vast in de trein. Het weer dan nog van Weer Online. Op de meeste plekken is het helder. In Noord-Holland en Friesland geldt code geel voor mist. Want inwaarts kan het vannacht licht vriezen. Morgen wolken en zon bij 4 tot 7 graden. Oscar, dankjewel. Q-verkeer door Flitsmeister. Geen vertragingen, wel een flitser gespot op de A1. Richting Naarden, daar wordt geflitst bij Muiden. paal 13,5. Vincent Pronk. Heb je net de uitslag gehoord van de Afrika Cup? Die uitslag kan je zo meteen nodig hebben voor de foute minuut. En natuurlijk David Guetta, die is nooit ver weg. Je hoorde Gone, Gone, Gone. De Foute Minuut. Elk fout antwoord is goed. Zondagavond, 11 uur geweest. Hoogste tijd voor de Foute Minuut. Een spelletje dat elke week weer bloedspannend is. Gaat het goed of gaat het fout? Het is eigenlijk eh, best easy peasy lemon squeezy als je meedoet. Want je hoeft alleen maar eh, vijf vragen fout te beantwoorden. Maar het zijn wel meer keuzevragen. Dus luister goed naar de vragen zometeen. Geef vijf keer het foute antwoord. En je ontvangt een bomvol Q-prijzenpakket. Alles is weer aangevuld hier in de kasten, dus we gaan, hem echt, we gaan er een leuk pakketje van maken. Eh, mocht je willen meespelen met de Foute Minuut... dan kan je jezelf nu aanmelden in de app van Q-Music. Maar stuur me wel nog even het foute antwoord op deze kwalificatievraag. Je hoort het net al in het nieuws vers van de pers. Nog geen 10 minuten geleden eindigde de finale van de Afrika Cup. Maar welk land heeft gewonnen? Is dat Senegal of Marokko? Nou, stuur het foute antwoord in de Q-app. Spoor je zo meteen mee met de foute minuut. Do you know? Do you know? Do you know? do you know? Do you know? Do you know? It's all a sign of changes. At least you can predict this every year. Love, you never know the minute it ends. Suddenly, I can't get her to speak. Maybe find you all the things it took to save us. I could fix the pain that bleeds inside of me. Look in your eyes and say the same about me. I'm standing on the edge and I don't know what else to give. going love you if you just don't talk to me, babe. Flowing through my head, there's a question: Is she needing another side of a man looking at me? Looking at the last three years like I did. I could never see us ending like this. You know, seeing your face no more, my pillow. It's a scene that's never happened road and I'll see. You can never tell how the next day life could be. Day hoorde je Never Been Better. Het moet juist eh, lekker fout gaan nu. Even kijken. Ellen ter Horst, goedenavond. Goedenavond. Heb je nog gekeken net? Ja, zeker. Heb je het allemaal zitten volgen, joh? Ja, ik vond het doodspannend. Ja, het was nog even een verlenging, hè? Ja, was, uh, leuk om te zien. Goed voor de spanning. De Afrika Cup, de grote finale. Het was Senegal tegen Marokko. Maar wat is het foute antwoord? Welk land heeft gewonnen? Marokko. De foute minuut. Elk fout antwoord is goed. Ellen ter Horst, dames en heren. Ellen, welkom. Dankjewel, dankjewel. Uh, je hebt de tv uitgezet en de radio aan, begrijp ik. Ja, ik ben in de auto en onderweg naar huis. Dus eh, nou, ik hoorde dit voorbij komen en ik denk, nou, laat maar een keer meedoen. Wat leuk. En eh, was je ook echt voor Marokko of voor Senegal? Een van de twee? Had je een voorkeur? Nee, ik was neutraal, maar ik heb heel veel Marokkaanse collega's, dus ik ben benieuwd hoe het morgen <laughs> werk is. nou, dat wordt een stille bedoeling morgen, denk ik zullen veel afmeldingen komen. Ja, dat ben ik ook bang voor, ja. Ehm, eh, Senegal heeft inderdaad eh, gewonnen. Het was 1-0 geworden, toch? Dat klopt, ja. Ja, oké. Okay. Eh, bloedspannende finale. Nou, dat gaat hopelijk net zo spannend worden nu in de foute minuut. Vijf vragen, niet goed, maar fout beantwoorden. Denk je dat dat goed gaat komen? Zeker. Nou, dat moet dus niet, hè? Het moet fout komen. <laughs> Komt goed. Oké. Okay. Foute minuut. Ellen, daar gaan we. Vraag 1. Hoeveel dagen heeft een schrikkeljaar? 365 of 366? 365. Vraag 2. Wie is een coach bij de Voice of Holland? Willy Wartaal of Cloud? Willy Wartaal. We gaan door, maar dat is goed. Vraag 3. Wat is de scheikundige formule van water? H2O of CO2? CO2. Vraag 4. Welke popster heeft deze week een nieuw album aangekondigd? Harry Styles of Bruno Mars? Harry Styles. Vraag 5. Welke twee DJ's hebben het verboden woord het vaakst uitgesproken? Matti, nee sorry, Marieke en Wim of Matti en Lars? Het vaakst. B. B. Oh, dat is goed. Sorry, sorry. Dat is inderdaad fout. <laughs> Vraag 6. Hoe heet de hoogste voetbalcompetitie in Nederland? De eredivisie of de keukenkampioendivisie? B. B. Hoeveel tentakels heeft een octopus? 10 of 8? 10. Ach, dat is helemaal goed hoor, ja. Buiten de tijd, maar ik zit ook te klooien. <laughs> Vijf vragen fout beantwoord. Gefeliciteerd, je wint het Q-prijzenpakket! Ah, leuk. Dat is even lekker. En ik wens je nog een hele fijne avond. ignore kind of chemistry. Some people make it hard. Q Music, Californication. Ik krijg een berichtje binnen van René. Die is net de auto ingestapt. Rijdt weg vanuit eh, Rotterdam Ahoy. Eh, die is bij de Vrienden van Amstel geweest in, eh, in Ahoy. En die zegt, was waanzinnig. Kensington op een vliegend tapijt. Davina vloog door de lucht. Ach René, maak me alleen maar jaloers. Ik, ik wil er ook een keer heen. Cloud was ook nog fantastisch, zegt hij. Ik moet nog een uurtje rijden naar Gemert.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 C'est comme si, c'est comme ça, c'est en haut et en bas. et goes up, it goes down, and around it look, et sera, oui, sera, me voici, me voilà chanter. Un, deux, trois, c'est... And around and around, que sera, oui sera. Écoute-moi, oh maman, chanter un, deux, trois. C'est la vie. Cloud Music, C'est la vie. Zometeen hoor je de Glass Animals met Heatwaves. Ook Offenbach komt eraan. gaan langzaam richting die maandag. Richting Blue Monday. Nou, het wordt allesbehalve een Blue Monday, want eh, morgen is wel leuk om 12 eh, uur. Dus over 12 en een half uur. 12 uur smiddags. middags, dan opent Menno de stembussen voor de Q-top 500 van de 90s. En op een leuke manier, want alles wat je morgen tussen 12 en 1 instuurt... voor je stemlijstje, dat wordt meteen op de radio geknald. Dus eh, het eerste uur is gelijk alles te horen ook op, op Q-Music. Ik dacht misschien wel leuk. Zometeen laten we even deze zondag ook afsluiten... met een hele leuke 90s track. Dus stuur even je favoriete liedje uit de jaren 90. Dan is hij zometeen op de radio. Kan nu in de Q-app. Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Kaapstad, Bangkok of New York. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl. Ik wil van mijn auto af.nl. Ik wil van mijn auto af. Ik wil, ik wil van mijn auto af.nl Simyo is al 35 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 20 gig data en 400 belminuten. De eerste 6 maanden voor maar 7 euro per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Ga snel naar simyo.nl Simyo. Ik wil, ik wil, ik wil van mijn auto af. Socialdeal Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo. Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl. Sorry Bo, het is beauty. Oh ja, en waarom staat er dan beauty? <clears throat> Social Deal, deals die je niet mag missen.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 Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl. Vincent Pronk. Hey, goedenavond. Roxy Dekker komt eraan. En dit is Offenbach. started in my soul with you cry one more As Animals Back Your music En Heat Waves. We gaan richting de maandag. En die maandag gaan we afsluiten met een lekkere 90s track. Omdat morgen de stemweek begint voor de Q-top 500 van de 90s. Dus het is tijd voor een battle. Ik ga twee liedjes tegenover elkaar zetten in de arena. Even kijken wie daar in de linkerhoek gaat staan. Is dit toevallig Eleora? Jazeker. Eleora, goedenavond. Hi. Lekker weekend gehad? ja, heerlijk. Nog wat uitgespookt? Nou, vooral gewerkt <laughs> eigenlijk, maar goed, uh, wel een fijn weekend gehad. Dus, en wat, eh. Eh, wat, voor werk doe je? ik heb een cafetaria en daar mocht ik het hele weekend de avond afsluiten. Dus, ah, dus je komt thuis en je ruikt helemaal naar de frituur. Ja, heerlijk. <laughs> Ben je zelf ook nog wel in de moed om een keer een patatje te halen? Of kan je het niet meer zien? Nou, zo af en toe een keer. Ja, blijft wel lekker hè? Ja, zeker. Ja, top. We gaan eh, snel ter zake komen. Jij wil een liedje horen uit de 90s. Eh, dit is jouw moment. Ik geef je de microfoon. En overtuig Nederland met jouw nummer. Ik heb gekozen voor DJ Gallagher met The Game. Het is een vergeten nummer, maar iedereen die het hoort, ja, ook de mensen geboren in de Zero's, gaan helemaal los als ze dit nummer horen. Maar met Blue Monday in het vooruitzicht is dit het moment om los te gaan. Was iets te vroeg. Hey Leona, dit is een hele leuke suggestie. Yes. We gaan hier nog een liedje tegenover zetten. En dan is dadelijk de vraag welke gaat winnen. Maar de eerste keuze is binnen DJ Galaga met The Game. Heb jij nog een leuke suggestie die er tegenover moet in de arena? Je hebt nog twee minuutjes om het te sturen. Het moet wel iets uit de 90s zijn. Dit is Roxy Dekker, Loser. Ik weet dat je het niet wil horen. Maar geloof me, dit is beter voor je. Op een dag ga je niet eens begrijpen hoe je ooit kon vallen Niemand die hem echt speciaal vond. Tot de dag dat jij ernaast stond. Maar dat besef komt niet vanavond. Dus voor nu heb ik een schouder niet meer gaat. En dan trekken we die fles weer open. En dan proosten we op dat hij weg is.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 Twee liedjes uit de 90s. Let's get ready to rumble! Eleora, goedenavond. Goedenavond. Wil je Nederland nog één keer overtuigen, heel kort met jouw nummer? Jazeker. Ik ga voor DJ Galaga met de game. Het is een vergeten nummer, maar iedereen die het hoort, ja ook de mensen geboren in de zeros, gaan helemaal los als ze dit nummer horen. Maar met Blue Monday in het vooruitzicht is dit het moment om los te gaan. Mooi gesproken. Wap, wap, Eerste keuze, DJ Galaga en The Game. Je kan erop stemmen in de app van Q-Music. Maar in de rechterhoek, ook niet mis. Harold, goedenavond. Goedenavond. De microfoon is van jou. Overtuig Nederland met jouw 90s nummer. Mijn 90s nummer is Scooter met Friends. Wie kent Scooter nog niet? Wie kent Scooter niet? Jaren 90 centimeter tot de max. New zijn er gek op. Ik ben er gek op. Nederland is er gek op. Wie wil het niet? Energie, door je autoradio heen, uit je speakers, naast je bed, op je werk. Papa, mama wakker, buren wakker, regel het. <laughs> Mooi! Harold gaat voor Scooter. Nou, dit wordt een strijd. Oké, DJ Galaga tegen Scooter. Eleora, Harold, we, we horen het zo meteen. Ik eh, geef Nederland vier minuutjes, oké? Ja, Okay. De stembussen zijn geopend. Eh, laat het even weten in de app van Q-Music. Ga je voor DJ Galaga met The Game of voor Scooter en Friends. hebt het Nederland veel te makkelijk gemaakt. Dit is, dit is, echt, dit is niet te doen. Je hebt echt <laughs> dik, dik, dik gewonnen. Wil je weten met hoeveel procent? Ja, zeg het. 69% wil jouw liedje horen. <laughs> <laughs> dus ik zou zeggen, ja, kan je een beetje doorgassen? Ja, ik kan doorgassen. Wel, flitsmeister er even aan, maar eh, dit wordt lekker, denk ik. Scooter, ruim vier minuten op de radio.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 Een beetje. Beetje, ja. Mogen het weer zeggen. Het is bijna Blue Monday, maar gelukkig beginnen we vrolijk... want Kane Slobbe is in de house. Hallo. We krijgen een appje binnen helemaal van Sander. Oh, sorry. Ik heb helemaal geen rekening. Is het Blue Monday morgen? Ja, dan ga je morgen de hele dag op de radio en tv horen. De meest depressieve dag van het jaar, zeg ja, altijd, toch? Ja, ja de, de vakanties zijn ver weg. Eh, mensen houden stoppen met de goede voornemens. Het is allemaal drama. geen zorgen hoor, na 12 uur wordt het gewoon hartstikke leuk bij mij. hartstikke gezellig. En, eh, blijdschap. leuk appje van Sander. Hey Vincent! Hey hey, misschien wordt het wel heel glad vanavond op de weg of vannacht. Dus ik zou maar een beetje oppassen, want misschien is het een slim idee als je gewoon tot 6 uur radio maakt. Vind ik totaal niet erg, hoor. Kijk maar even, denk aan jezelf, jongen. Yo, yo. Ja, misschien moeten we dat doen, oké? Moeten we niet een nachtje door weer? Nou, ik heb dus wel vernomen dat het weer binnenkort weer gaat sneeuwen. Dat het weer <laughs> richting de min 10 gaat. Ja, even voor, als je het hebt gemist. Eh, vorige week was het dus ongelooflijk glad op de weg. Uh, in de zondagavond. En toen werd dus echt gezegd op het nieuws. Het is echt heel gevaarlijk om de weg op te gaan. Dus toen hebben wij, Vincent en ik, Kane... tot zes uur ochtends radio blijven maken. Ja. Dat, is toch leuk? We zijn de hele nacht doorgegaan. Tot Mattie en Marieke. Het was een hele leuke nacht. Ja, vond ik heel leuk om te doen. Maar om het nu... Ik ben daarna ook twee dagen weer er echt van afgelopen. Dus om het nu gelijk weer te doen, dat laat ik nog even achterwege. Je mag het lekker alleen doen zometeen. Wel leuk.